ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Zo hebben we geen medailles en zo hebben we er twee. De mannen op de dubbel 4 pakten net de eerste Olympische plak en gelijk goud. Olympisch kampioen opnieuw, op herhaling. De dubbel 4, dubbel goud. Wat een geweldige race. Wat een geweldig resultaat. Oranje is van de hatelijke nul af op deze Olympische Spelen. En weer is het de dubbel die voor de medaille zorgt. En kort daarna waren de vrouwen aan de beurt. En die waren ook hard op weg naar goud, maar werden net voor de finish ingehaald door de Britten. En dat werd zilver dus. En daarmee heeft Nederland nu twee medailles binnen. Goed nieuws is ook bij judo, want Sanne van Dijken is door naar de halve finale. De vier agenten die vorig jaar een ontsnapte TBS'er neerschoten in het Brabantse Hulte worden niet vervolgd. De man raakte gewond aan beide benen. Het Openbaar Ministerie zegt na onderzoek dat de agenten volgens de regels hebben gehandeld. En het is einde verhaal voor de winkels van Bristol in Nederland. Dat zegt de baas tegen een Belgische krant. Die zegt dat alle shops van de schoenenketen in ons land dichtgaan. Het gaat al langer niet goed met Bristol. Er ligt eh, wel een reddingsplan klaar, maar de winkels hier in Nederland maken daar geen onderdeel van uit. En steeds meer mensen lopen rond met een sparkle of een stintje op hun tand. Ook wel bekend als een tooth jam. Tandartsen zeggen tegen RTL Nieuws dat ze steeds meer van die glimmende versiersels voorbij zien komen. En ook deze influencers wilden zo'n ding en plakten het zelf op. Oké, kom samen. Doe het Oké, ik doe dit niet thuis, want ik doe dit met nagellijm. Maar ik heb het al een paar keer gedaan en de tandarts heeft er niks van mij over gezegd. Oké, ik heb hem opgevlakt. Nou is hij drie minuten dit doen. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Tandartsen die zeggen dat zo'n Tooth Jam in principe niet heel veel kwaad kan... als je het maar wel goed laat plaatsen en ook met de juiste lijm. Want anders kan het gaan irriteren bij je tandvlees. Het weer aan nog. In het noorden schijnt volop de zon. In de rest van het land iets meer kansenbewolking. En in Limburg is het grijs en kan af en toe wat regen vallen. Het is een graad of 24.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 falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do. welkom terug voor de tweede uur lunchroom om deze prachtige woensdag. ben het tweede uur begonnen met Avicii met Hey Brother. Gevolgd door Eddie Cochran, Three Steps to Heaven. En ik ga door met Forever van Mel. See your face on every corner of the street. You look so friendly, so very sweet. On TV and in every magazine, I know so much about you, but you don't know nothing about me there was a possibility to sit down for a while, enjoy each other's company. Would you listen? Would you try to understand that you mean the world to me? verdwijnt het niet alleen het muziekpaviljoen van het Raadhuisplein... maar wordt zelfs de hele rotonde opgedoekt. Dat valt op te maken uit de zogenaamde pleinstudie van het college van B&W... waarin naast het Raadhuisplein ook het Kerkplein, Gasthuisplein en de louis Carré onder de loep worden genomen. De gemeenteraad wordt in het najaar gevraagd om 600.000 euro beschikbaar te stellen om de plannen verder uit te werken... De totale kosten kunnen oplopen tot zo'n 3 miljoen euro voor verbetering aan de pleinen. De gemeente noemt het nut van een noodzaak van de rotonde midden in het dorp beperkt. Die wordt nu voornamelijk gebruikt door bussen van lijn 80 om te keren. Door de rotonde te verwijderen en het verkeersplein anders in te richten zoals tijdens de evenementen al feitelijk gebeurt, ontstaat er meer ruimte voor ander gebruik, zoals in de winter de ijsbaan afgelopen winter stond het deels op de rotonde, wat voor 10.000 euro schade opleverde.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 En die mens kwam voor het laatste doede Frans. Je wist niet wat je wou, wat er nog komen zou. Maar jij was bij haar en zij bij jou. Toen geluk nog eerste Wat hield je toch ontzettend veel van haar? De president verliet het Witte Huis. En Veronica verging met man en muis. En jij wist niet waar. Vicky Leandros, geboren op 23 augustus 1949, is een Grieks-Duitse zangeres. Naast Grieks en Duits heeft ze ook veel nummers in het Frans en Engels gezongen. Ook nam ze verscheidene nummers op in het Japans, Nederlands, Italiaans en Spaans. In totaal heeft ze bijna 80 albums uitgebracht. Daarna zijn er vele compilaties en R-uitgaves verschenen. Hier is Vicky Leandros met Après toi. It's a man Every day I pray Dit was Roy Orbison met California Blue. De volgende, Simply Red, Fairground. Zoals bekend is Theater de Krocht de komende jaar niet in gebruik omdat het gebouw flink wordt verbouwd. De vaste gebruikers, waaronder de stichting Jazz in Zandvoort, met haar maandelijkse concerten, moest op zoek naar een tijdelijk andere locatie.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 Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag wordt waarschijnlijk de warmste dag van deze week. Vandaag is het in het zuidoosten bij voldoende zonneschijn... is het zelfs plaatselijk 31 graden mogelijk. De luchtvochtigheid gaat dan overigens wel langzaam oplopen... met als gevolg dat het steeds meer regio's echt broeierig warm gaat worden. En woensdagavond, of in de nacht naar donderdag kan dat zich uiten in een enkele stevige regen- of onweersbui. Plaatselijk is daarbij veel neerslag binnen de korte tijd mogelijk. De rest van deze week tot in het weekend is het meestal licht wisselvallig zomerweer met afwisselend flink wat zon en soms de vorming van een onweersbui.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 No one knows just what to say. It's like we're in uncharted territory. plug het actualiteitenprogramma Goedemorgen Zandvoort zoekt ZFM Zandvoort een redacteur die het programma zelfstandig in kan vullen. Iedere zaterdag is dit radioprogramma tussen 10 en 12 uur live te horen vanuit Rabbal Racecafé in de Blauwe Tram of vanuit de studio aan de Tolweg. Ook voor andere functies kan de Zandvoortse Omroep hulp van vrijwilligers gebruiken. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van nieuws op de sociale media, inclusief het televisiekanaal en de techniek. Ben jij nieuwsgierig en weet je wat er in Zandvoort en omgeving speelt?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 die met zijn populaire Happy Party Sound internationale bekendheid... en ruim 200 gouden en 17 platina platen verwierf. Eenzame herder, ook wel bekend als Eenzame Hirte in het Duits of The Lonely Shepherd in het Engels is een instrumentaal stuk van James Last voor het eerst uitgebracht in een opname met de Roemeense pamfluitist George Samvier.